Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ethiopische rebellen zeggen dat zij verantwoordelijk zijn voor de raketaanval gisteravond op Asmara, de hoofdstad van buurland Eritrea. Er werden zeker drie raketten afgevuurd... waarvan er twee zouden zijn neergekomen op de internationale luchthaven van Eritrea. De Ethiopische rebellen, die in de grensregio Tigray vechten voor meer zelfstandigheid... hadden al met aanvallen gedreigd. Ze beschuldigen Eritrea ervan de Ethiopische regering te helpen... bij het onderdrukken van de opstand in Tigray. Bij de BP-raffinaderij in het Rotterdamse havengebied is vannacht een gevaarlijke stof vrijgekomen. Twee medewerkers raakten gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plekke behandeld. Volgens BP ging het om waterstoffluoride. Dat wordt gebruikt voor het maken van benzine. De brandweer zette zogenoemde waterschermen in om te voorkomen dat de gevaarlijke stof zich verder verspreidde. Tegen vier uur was het gevaar geweken. Het is nog nooit zo'n lange periode zacht weer geweest als dit jaar, meldt Weerplaza. Sinds 1 april is het elke dag 10 graden of warmer geweest. In totaal nu al 229 dagen. Daarmee is het oude record uit 2011 gebroken. Gemiddeld duurt de periode met 10 graden of meer 189 dagen. Dit jaar nu dus al 40 dagen langer. Ook de komende dagen blijft het zacht. Weerplaza voorziet dat er nog wel dagrecords worden gebroken. De Sinterklaasintocht is gisteren door ruim 2,2 miljoen mensen bekeken, meldt de stichting Kijkonderzoek. Dat waren een half miljoen kijkers meer dan vorig jaar. De intocht was anders dan anders, omdat er vanwege corona geen publiek bij mocht zijn. De Sint kwam aan bij de fictieve Diewertje Blokkade en ging direct daarna door naar het Grote Pietenhuis. Met ruim 2,2 miljoen kijkers was de intocht het best bekeken programma gisteren. Het weer. De dag begint op veel plaatsen met wat zon. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Bij een stevige zuidenwind. Voor de regen uit is het nog erg zacht, zo'n 16 graden.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 All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she say she done with me bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. neck was dripping. Ice, lemonade, my neck was dripping. I'm a rockstar, pack up doors, tipping wall, hey. Add up raw, finish dogs, and expose, hey. I was 15, I took codeine with my dog, hey. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Word up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait. Shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating no wish everybody get paid. Cause we can't can't up every day. Getting hot talent in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had.